5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. VVD, PvdA, GroenLinks en SP willen dat het kabinet snel maatregelen neemt... om het aantal vaccinaties tegen kinderziekten te laten stijgen. De vaccinatiegraad ligt in Nederland onder de kritische 95 procent, namelijk op 92 procent. Daardoor neemt het risico op uitbraken toe. De VVD wil ouders beboeten die hun kinderen niet laten inenten. Andere maatregelen die genoemd worden zijn het weren van kinderen uit kinderdagverblijven en scholen en korten op de kinderbijslag. De Syriër die vorig jaar in Naaldwijk agenten met een mes belaagde... moet een jaar lang in een psychiatrisch ziekenhuis worden behandeld. Toen hij vorig jaar augustus bij een supermarkt achter mensen aanzat met een mes... was hij volgens de rechtbank psychotisch en daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar. Daarom wordt hem geen straf opgelegd. Hij is wel veroordeeld voor bedreiging van een agent. Voordat hij overmeesterd werd is hij twee keer door een politiekogel geraakt. Ruim duizend medewerkers van KLM hebben gedemonstreerd... bij het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij. Ze overhandigden een petitie voor het behoud van KLM-bestuursvoorzitter Elbers. De petitie is 25.000 keer ondertekend. Volgende week worden de jaarcijfers van Air France KLM bekendgemaakt. Dan moet ook duidelijk worden of Elbers mag blijven. Het Nederlands personeel vreest dat er te veel Franse invloed komt... binnen de Frans-Nederlandse multinational als Elbers moet vertrekken. En onderzoekers hebben bij de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht... ruim 100 dode zeekoeten opengesneden. Ze willen weten waaraan de dieren zijn overleden. De afgelopen weken spoelden meer dan 20.000 dode zeekoeten aan langs de Nederlandse kust. Precies in de periode dat een schip ruim 300 containers verloor in de Waddenzee. Of dat iets met de sterfte van de zeekoeten te maken heeft, is nog niet duidelijk. Op 15 maart moet het eindrapport klaar zijn. En dan het weer. Het is zonnig, het blijft droog... en de temperatuur ligt van noord naar zuid tussen de 10 en 14 graden. Morgen nog zonniger met maxima tussen de 11 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staan voornamelijk dagelijkse files... Maar een auto met pech veroorzaakt ook oponthoud op de A10, de ring zuid van Amsterdam richting Utrecht. Tussen Amsterdam-Geuzenveld en Amsterdam-Buitenveldert een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Wat ook opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevarensveen een kwartier oponthoud. En het is druk op de A27 van Almere naar Gorkum.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 But, but, even though you never Ja, dat was Timmy Duro met Hurt. Buitenschoolse opvang, sport, sportfever organiseert in de voorjaarsvakantie een Sport Adventure Day. De woensdag 24 februari, of 20 februari zijn alle kinderen welkom om mee te doen aan de sportieve activiteiten...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 En het gaat over Cat's Clown. En het is een lied geschreven en gezongen door de Everly Brothers. Het was de eerste single die het duo uitbracht op hun nieuwe platenlabel Warner Bros. Records. En het zou een van hun grootste hits worden. Het kwam binnen in de Billboard 100. Het op 18 april 1960. Het stond vijf op één volgende weken op nummer 1 in die lijst. Tot het werd opgevolgd door Everybody's Somebody's Fool van Connie Francis. Catty's Clown was ook een hele grote hit van hun. In het Verenigd Koninkrijk stond het negen weken lang op nummer 1... in de lijst van de New Music Musical Express. In Nederland was het nummer ook een hit in de versie van The Blue Diamonds. Op 6 augustus 1960 stonden de Everly Brothers op nummer 3 in de lijsten van Phonophrome... opgenomen in de Billboard 100 met cover van The Blue Diamonds... en die stonden op nummer 4. Hier komt Cattys Clown van de Everly Brothers. candle and its flame bring back the light. On your shoes of lightning, you put on your shoes and run. You'll be the lightning bolt. So you got burned, my love, that's exactly how you learn. You bring on. day to come like a candle and its flame bring back the light. Op zondag 31 maart vindt de zevende editie van de Omloop van Zandvoort plaats. Dit fietsevenement van Le Champion voert je over unieke parcoursen. De unieke van, het unieke van alle parcoursen is dat je uitgedaagd wordt om je snelheid direct bij de start te testen. Cross jij net zo hard als Tom Dumoulin of ben je net zo snelheidsduivel als Max Verstappen, maar dan op twee banden? Wij dagen je uit met een tijdrit op het circuit van Zandvoort. Na de tijdrit vervolg je jouw gekozen route. De routes over 80 en 120 kilometer gaan in zuidelijke richting... door het fantastische duingebied en langs bloeiende bollenvelden richting Noordwijk. De langste afstand, over 120 kilometer, maakt een extra lus via Leiden... langs de Oude Rijn en de Brazemermeer. Je komt ook langs het parcours van wielenvereniging Swift... waar jouw Zoetemelk groot is geworden. De route vervolgt via Lissenbroek langs de prachtige stad Haarlem en door Bloemendaal.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 En hier komt nog wat informatie. apenleuke sport- en spelactiviteiten van kinderen van 2 tot 4 jaar. Van half tien tot kwart over tien. En het is de locatie Sport, uh, Sport BSO Duinclub Duintjesveldweg eh, nummertje 5. En het verzamelen om kwart over negen. En de kosten zijn 2,50 en het opgeven kan tot 13 februari. Dus dat, dat is afgelopen. Het spijt me. Levend kwartetten in de duinen. Levend kwartet is een, renspel waarbij je kwartetten bij elkaar rooft. Maar ook het douaneroof komt in aanbod. Het douanespel is een smokkelspel. Voor kinderen van 4 tot 6 jaar en dat is van half 11 tot half 12. Verzamelen ook om kwart over 10. Locatie Sportviever Sport BSO Duinclub, Duintjesveldweg nummer 5. De kosten zijn 5 euro en opgeven dat hoeft ook niet meer. Aanmelden via sportbso duinwegclub sportfever.nl. Ja, dat is een heel mooi. Goed. help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if. of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het bleef vandaag lekker droog en de middagtemperatuur liep uiteen van 8 graden op de Wadden tot 12 graden in het zuidoosten. De wind was zuidelijk en zwak tot matig. Komende avond en nacht is er nauwelijks bewolking... en de minimumtemperatuur varieert van min 3, lokaal... en in het zuiden tot plus 2 aan zee. De zuid- tot zuidoostenwind is overwegend zwak. Morgen overdag is het zonnig en het wordt met een maximumtemperatuur van 10 graden op de Wadden... tot 15 graden in het Zuid-Limburg een paar graden zachter dan vandaag. De zuid- tot zuidoostenwind is zwak tot zeer matig. starts to rain the poor. niet weet wie dat is, dat waren O'Gene met Louder in the Rain. Eh, het is helaas de komende zondag alweer de laatste aflevering van Zandvoort Lacht in het Amsterdam Beat Hotel. Master of Ceremony, Said El Hasnoual, heeft weer een keur van strandtub comedians uitgenodigd voor deze open mic avond. Eén daarvan is zeker gelouterd en dat is Luc van der Vaart. Die heeft namelijk recentelijk de publieksprijs van de Groningen Cabaret Festival gewonnen.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 het programma voor komende zaterdag ziet er als volgt uit. En dat is tien over tien, de Duinwachter vertelt. En om tien over half elf, gelukkig bij de frisse lucht, cabaret aan zee. En tien over elf, een politiek gesprek met de wethouder. En dan krijgen we vijf voor half twaalf de eerste zandstroom open. Wat dat is, dat hoort u dan. En dan hebben we tien over half twaalf Classic Concert met pianist Jaap Stork. En de presentatie is in handen van Kort Gerry Rutte en Pieter Jouwstra. Er komt er het tweede uur bij. De techniek is in handen van Thomas de Jong en de muziek is van Kort En de eindredactie is van Gerry Rutte. Dus ik zou zeggen, zet uw radio aan eh, zaterdag om een uur of tien...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 De, Lego, de Lego film nummertje 2. Vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag om half 2. Maandag en dinsdag om 11 uur. En iedereen is vanaf 6 jaar. Hoe tem je een draak 3? 3D in het Nederlands. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en woensdag om half 4. Ook de intree is 6 jaar. En dan hebben we nog Bohemian Rhapsody. Donderdag tot en met zondag om 8 uur. En dat is 12 jaar. En The Wife, maandag en dinsdag om half twee, ook twaalf jaar. A Star is Born, maandag dinsdag om 8 uur, 12 jaar. En dat is de filmclub Simon van Kolm. En dan hebben we acht En dat is een meesterwerk van Verlini met Marcello Mastroianni. En het is intref 12 jaar en dat is woensdag om half acht. En dat is de filmclub Simon van Kolm. En verwacht wordt The Favorite. En dat is vanaf 28 februari. The Old Man and the Gun. En dat is van dinsdag af, vanaf dinsdag 5 maart. Dus het zijn weer fantastische films. En voor kaartverkoop en info www.circusandvoort.nl that I could easily change his mind.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 samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren... en vooral veel gezelligheid. De deelname is gratis, inclusief koffie. Kom eens langs en doe met ons mee. Elke dinsdag en donderdagmiddag van 2 tot 4 uur. En zoals ik al gezegd had... Locatie is Pluspunt Zandvoort, Vlemingstraat 55. Ik doe me even uit, want het is weer gezellig in de, in de studio. Thomas is weer binnen. Thomas, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Vertel eens, wat heb je onze luisteraars straks te bieden? Eh, de top 5 games. Hebben we weer eh, films, eh, de evenementen. Twee evenementen, maar pas in maart. Ja. Ehm, dan hebben we nog het artiestennieuws, hebben we ook nog. En dat was volgens mij... Heb je, heb je nog wel iets speciaals voor Valentijn of niet? Nee, niet echt. Dat was je vergeten. Dat is niks voor jou natuurlijk. Nee, nee, dat weet ik niet zo... Eh, <laughs> nee. nee, nou, ik wens je in ieder geval een hele prettige uitzending. En luisteraars, alle reden om te blijven luisteren na het nieuws. We gaan door met Rudy Bennett en Still in the Game. big disgrace, waving your banner all over the place. Ja, helaas moeten we aan Queen een einde maken. En dit is ook het einde van mijn uitzending voor vandaag.